Vanavond kwamen de eerste 50 waarnemers aan. Uiteindelijk worden er zo'n 150 waarnemers naar Syrië gestuurd. Ze zullen zich in kleinere groepen splitsen en verschillende steden bezoeken. Vanochtend werden opnieuw doden gemeld. Bij gevechten tussen het Syrische leger en demonstranten in de stad Homs zijn zeker twintig mensen omgekomen. In Nigeria is het opnieuw onrustig. Ooggetuigen melden dat in het noordoosten van het land winkels van christenen in brand zijn gestoken. Het zou gaan om zo'n 30 winkels. Ook in het huis van een christelijke leider was brand, maar dat werd nog op tijd geblust. Bij de verschillende branden zouden geen doden of gewonden zijn gevallen. Gisteren vielen er in Nigeria zeker 35 doden, vooral bij aanvallen op kerken. De verantwoordelijkheid voor de aanslagen werd opgeëist door de extremistische moslimorganisatie Boko Haram. In verband daarmee werd al gesproken over de zwartste kerst in Nigeria. Veel mensen zijn op de vlucht geslagen voor het geweld. Politie en justitie in Zuid-Limburg waarschuwen voor Belgisch vuurwerk dat wordt aangeboden in een folder. De Belgische firma Fireworks heeft in het zuiden van Limburg een reclamefolder huis aan huis verspreid, waarin onder meer nitraatklappers en thundercrackers worden aangeboden. Dit vuurwerk is in Nederland niet toegestaan. De politie adviseert mensen die dit vuurwerk hebben gekocht het terug te brengen en hun geld terug te vragen. Het weer, vanavond opklaringen. Vannacht neemt de bewolking weer toe, minima rond 7 graden.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 ZFM wenst jullie allemaal fijne dag.